5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn er 25 coronapatiënten bijgekomen op de intensive care afdelingen. Gisteren kwamen er 36 patiënten bij. Volgens het landelijk netwerk acute zorg vlakt de instroom af... en herstellen er langzamerhand ook meer patiënten die dan de IC verlaten. Het beeld is in lijn met de voorgaande dagen en met de cijfers van het RIVM. Het totaal aantal Nederlandse coronapatiënten op de IC staat nu op 1385, 1385. Er zijn genoeg IC-bedden voor zowel coronapatiënten als andere patiënten. En de in totaal 2400 bedden waarnaar werd gestreefd zijn nu beschikbaar. Staatsbosbeheer is tevreden nu het vandaag in natuurgebieden rustiger is dan anders met mooi weer. Bij bossen en stranden zijn veel parkeerplaatsen afgesloten. Daardoor komen er vooral wandelaars of fietsers uit de buurt en geen mensen van ver af. De maatregelen werken goed, zegt Staatsbosbeheer. Wel is het bij steden wat drukker in de natuur. De marechaussee heeft aan de grens met Duitsland mensen ontmoedigd om naar Nederland te komen. Toeristen die uit Duitsland naar Roermond waren gekomen om te winkelen... veroorzaakten ongewenste drukte, meldde de veiligheidsregio Limburg-Noord. Duitse toeristen reden daarna aan de grens in een fuik. Daar werd ze afgeraden om hun bezoek door te zetten. Het is niet verboden om de grens over te steken. Ze werden niet tegengehouden. Volgens de veiligheidsregio nam het toeristenverkeer fors af... door de ontmoedigingsactie. En wielrenner Krek van Avermaat heeft de virtuele editie gewonnen van de Ronde van Vlaanderen. De echte ronde gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Dertien profrenners zaten vanmiddag thuis op de rollenbank... voor een virtuele tocht van 32 kilometer. En die was ook rechtstreeks te volgen op radio en tv. Het weer, veel zon, nog steeds nu. Temperaturen van 18 tot 21 graden bereikt vanmiddag. Ook morgen 17 tot 22 graden. Smiddags vanuit het westen bewolking en in de avond wat regen.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 I wanna tell you why I got lit. secret. Say I live. Sunroof, tree roll, playpen. Let you know that same spot, my touch. Where you at? Let me back. Ooh, business I pursue. I know that in you. How you got so cool?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 Oh, oh, give me. faster was love at first body already know how to play. But work it, keep it tight every day. facilito me le pego y es que yo tengo un problema de Puerta Por también ricota te doy ti queso.